Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Wie een nieuwe baan zoekt kan beter een strafblad hebben dan een migratieachtergrond. Onderzoekers stuurden 500 gefingeerde sollicitatiebrieven. Daaruit bleek dat iemand van Nederlandse afkomst die veroordeeld is voor geweld... eerder werd uitgenodigd voor een gesprek dan iemand met een migratieachtergrond en een blanco strafblad. PVV-leider Geert Wilders heeft met enkele tientallen anderen gedemonstreerd tegen de aanstaande benoeming van Ahmed Makouche tot burgemeester van Arnhem. Onder de demonstranten bij het gemeentehuis waren de leiders van de anti-islamitische actiegroep Pegida en de extreemrechtse Nederlandse Volksunie. Wilders vindt oud-PVDA-kamerlid Makouche ongeschikt als burgemeester. Een vervroegd pensioen voor mensen met een zwaar beroep kost de overheid jaarlijks tussen de 125 en 200 miljoen euro. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft dat berekend. Ongeveer 2% van de beroepsbevolking heeft een zwaar beroep, zoals stratenmaker, dakdekker of schilder. Als die mensen eerder mogen stoppen, lopen ze minder kans om arbeidsongeschikt te raken, zeggen de onderzoekers. Op elf provinciale wegen waar veel ongelukken gebeuren worden trajectcontroles ingevoerd. Het gaat om N-wegen in Flevoland, Friesland, Limburg, Utrecht en Zeeland, waar vaak te hard wordt gereden of die bekend staan als gevaarlijk. Er komen meerdere flitspalen die de snelheid van automobilisten aan elkaar koppelen. Zo moeten die wegen veiliger worden. De Italiaan Fabio Aru heeft de vijfde etappe in de Tour de France gewonnen. Hij kwam alleen boven op La Planche de Belleville. Aru was twee kilometer voor de top weggesprongen uit de groep met favorieten. De Brit Chris Froome neemt de gele trui over van zijn land- en ploeggenoot Geraint Thomas. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden nog bewolking met af en toe wat regen. Het is 20 tot 27 graden. Morgen zijn er perioden met zon en 24 tot 30 graden. Later op de dag is er in het zuiden kans op onweer. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen de ongelukken. Vooral op de A1 naar Amersfoort vanuit Amsterdam. Een kwartier vertraging tussen Muidenberg en Naarden. Richting Amsterdam op de A4 vanuit Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Delft en Dorp. Naar Utrecht vanuit Den Haag door een ongeluk bij Zoetermeer. Een half uur vertraging vanaf Den Haag-Malieveld. Bij Zoetermeer is maar één rijstrook open. Het verkeer kan omrijden richting Utrecht via Rotterdam. Op de A15 richting Gorkum 20 minuten vertraging tussen Hendrik Macht en Sliedrecht. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 8 kilometer file voor knooppunt Ketelplein. Een kwartier vertraging. Het heeft te maken met een kapotte vrachtauto. Op de N14 vanaf Den Haag naar Leidsendam voor de aansluiting met de A4 5 kilometer. In de andere rijrichting voor Wassenaar 3 kilometer.